We en geweld. Vermoorden duizend olie, een land en het groot snel. Onder naam van democratie, duizend land zetten, we Vermoorden de bevolking en dringen ze op en wet in wet. in de wereld, treurig, kermisstraat en kan maar geen kom onderuit. Stak je kameraden, voor ik op trouw. Zionisten doden, roven en deporteren. Onderaan van de wereld, democratiseren. Tegen en Israël, steken het verhaal. Duizend doden voor dat ook van ander materiaal. Amerikanen, Zionisten, wereldgrote terror. and the